Klomp met het NOS-journaal. In het zuiden van Duitsland is een passagierstrein ontspoord. Daarbij zijn drie doden gevallen. Vijftig mensen raakten gewond, van wie de helft er slecht aan toe is. Het ongeluk gebeurde bij het plaatsje Rietlingen, midden in de bossen. Op foto's is te zien dat een deel van de trein op zijn kant ligt... en dat het dak van één wagon eraf is. Er wordt nu onderzocht of de trein is ontspoord door het noodweer. Door de vele regen zou een metershoge helling naar beneden zijn gezakt... en over de rails zijn geschoven. Het bergen van de treinen gaat nog dagen duren. In Gaza zijn de afgelopen dag 62 Palestijnen gedood. Onder hen waren 34 burgers die noodhulp kwamen halen. Dat meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. Ondanks de militaire pauzes die Israël had aangekondigd... blijft het aanvallen uitvoeren. Het Israëlische leger meldt dat er waarschuwingsschoten zijn gelost... en ontkent dat er slachtoffers zijn gevallen. Max Verstappen rijdt ook volgend seizoen nog bij Red Bull. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat dit seizoen een stuk minder bij Red Bull. En Mercedes wil de viervoudig wereldkampioen graag hebben. De afgelopen maanden waren er dan ook geruchten dat hij daar naartoe zou gaan. Maar volgens de krant is er nu geen sprake meer van. Met nog één race te gaan staat al vast dat Verstappen in de zomerstop sowieso in de top 3 staat. hij had alleen onder zijn contract uitgekund als dat niet zo was geweest. De Amerikaanse satiricus en wiskundige Tom Lehrer is overleden. Hij studeerde op jonge leeftijd cum laude af als wiskundige aan de Harvard Universiteit en rolde daarna de entertainmentwereld in. In de jaren 50 en 60 schreef hij satirische liedjes waarin hij de Amerikaanse politiek op de hak nam in tijden van de Koude Oorlog. Maar hij werd vooral bekend door The Elements Song, waarin hij razendsnel alle scheikundige elementen opzomde. Tom Lehrer is 97 jaar geworden. Het weer, hier en daar een bui vannacht. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen ook een aantal buien, mogelijk met onweer.